En dit was het. Meer nieuws vind je op onze website langstraatmedia.nl. Info en hits. Oh yeah. Vier en een halve over vijf. Het is zaterdagavond hier bij Langstraat. Die begint namelijk hier al om vijf uur. Dit is tot zeven uur. Langstraat FM. Funk Night. Serious. water Magie, om eerlijk te zijn. Eerste plaats. Langs hadden we een Funk Night. Tot 7 uur dadelijk hoor je Leon Haywoods en Prince. Eerst is hier grootmeester Nile Rogers. Souvenir 1985. Dit is Groove Master, Groove Master. blaster, keep the groove. Action, to keep my satisfaction. Makes it go all the way. Life is short, live every day. I'm in a groove. Master, with a groove. Factor all the way. But life is short. Live every day. I'm in a groove. A master with a groove. Factor of 100%. 100%. 100%. Oh, hey, ow. emotions that starts my adrenaline flowing. She makes me happy. She really got me going. My biorhythms are rhythmically out of control. Her swerve sweet loving sensation. There's a quiet storm brewing inside of me. She's a mark of excellence, a gem of rare quality. She's a natural. natural oh, she's a winner. waar je ook alweer van. Natuurlijk van Don't Push It, Don't Force It. Dit was veel onbekender. TV Mama komt van zijn LP uit 1983. Langs hadden we een Funk Night is het. Dadelijk draaien we dit uur nog Barry White, Tony Lee, Huge Masekela, René Angela, Tom Brown, Deodato, Penny Ford, Charles en de Eiley Brothers. En dit is Prince uit de playlist. MSR Dance, Music, Sex and Romance. Nightlights hier bij Langs Funk Night. Drie voor half zes, we zijn al tot zeven uur met de beste funk, disco en soul. Maar vooral de funk. Wat denk je van deze uit de playlist? Barry White, hier is America. As we turn the pages of our history. Since America began. men and women, boys and girls of all nationalities and walks of life. committed to the freedom of America. pledge Allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. taught me liberty and justice is for all, but the writing's on the wall. Justice for some, but not for all. I wanna know, I wanna know. We've always done our part to keep America free. We gave our lives in every war, from the air, on land, and sea. I thought freedom for America meant freedom for me. Thank all across the land. hungry and people Where's all the promises you made? We're all the lies and games pride. Oh. Oh. Don't Go losing Baby. Souvenir 1984, dat was Huge Masekela. Afrikaanse funk, zeg maar. En dit komt uit de playlist Zoeda en Angela met de maxi-versie. Van Key Running dus. 1984 komt het. En dit komt uit de playlist Emir Deodato. I Never new Love. Nou een souvenir van Penny Ford. Dangerous 1984. Langs hadden we een funk night is dit. van dezelfde LP als SOS Fire in the Sky van Eumir Deodato. Alleen dit is veel minder bekend. Never New Love. Langs hebben we een fun night. Hier is Penny Ford. Die hier even een klein beetje helpen. <laughs> Kom aan het einde van uur 1 van Langstraat bij Fun Night. Dan houden je het NOS-journaal gevolgd door het regionale nieuws.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 En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. Jacques Klein Bouwmaterialen in Kaatsheuvel. Voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom of bezoek de bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjaclein.nl. Voor iedereen die het beter wil. Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws. Dit is Jarko Meurs met het Radio Nieuws. In Wageningen heeft de mobiele eenheid met harde hand een groep demonstranten van het 5 meiplein verdreven. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het zou gaan om voetbalsupporters afkomstig uit Utrecht die bewust de confrontatie zochten met de politie. In Utrecht werd eerder vandaag een geplande demonstratie op het jaarbeursplein verboden uit vrees voor ongeregeldheden. Een deel van de demonstranten trok daarop naar Wageningen. Een ander deel probeerde alsnog te demonstreren in de Utrechtse wijk Oog in Al. Ook daar is de politie en de ME massaal aanwezig en zijn 15 mensen aangehouden. In Zwolle blokkeren boeren met tractoren het distributiecentrum van Albert Heijn. Vrachtwagens kunnen het gebouw niet bereiken en staan in lange rijen te wachten op het terrein rondom het distributiecentrum. De boeren demonstreren tegen het beleid van minister Carola Schouten van Landbouw. Om de stikstofuitstoot te verminderen zouden koeien met ingang van 1 september voer met een lager eiwitgehalte moeten krijgen. De boeren vrezen dat het aangepaste voer minder gezond is voor hun dieren en zeggen dat er andere manieren zijn om de uitstoot van stikstof terug te brengen. Het ledenparlement van de vakbond FNV heeft voor het pensioenakkoord gestemd. En dus kan minister Koolmees van Sociale Zaken de gemaakte afspraken omzetten in wetgeving. Het FNV-bestuur, de werkgevers en het kabinet zetten eerder al hun handtekening onder het akkoord. In het nieuwe stelsel worden de pensioenen flexibeler, wordt de AOW-leeftijd langzamer verhoogd en kunnen mensen met een zwaar beroep eerder stoppen met werken. En de Spaanse stad Lerida in Catalonië is weer in lockdown, omdat daar het aantal coronabesmettingen weer flink is gestegen. Premier Torra van Catalonië, dat in het noordoosten van Spanje ligt, maakte bekend dat ook de regio Segria, waar Lerida in ligt, op slot gaat. Er wonen zo'n 210.000 mensen. Het weer, periode met regen en een stevige zuidwestenwind. Vannacht liggen de minima rond de 17 graden. Morgen opnieuw nat en onstuimig en 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws. Dit is het Langstraatnieuws. Vrijdagochtend heeft de politie vijf personen aangehouden in Waalwijk. In de Noordstraat en in het centrum van Waalwijk werden ze opgepakt en geboeid afgevoerd. Er circuleerde enige tijd boven Waalwijk een politiehelikopter. Agenten zijn een woning aan de Noordstraat binnengegaan. Er werden enkele auto's en scooters in beslag genomen. De actie heeft te maken met een lopend onderzoek naar diefstal, zo meldde een politiewoordvoerster. Het is niet bekend waar en wanneer de diefstallen gepleegd zouden zijn. De politie maakt later meer bekend over de zaak. Burgemeester Nol Kleingeld van de gemeente Waalwijk heeft zijn afscheid aangekondigd. Kleingeld deed dit donderdagavond via een videoboodschap op Facebook. In de video, die is te zien op langstraatmedia.nl... geeft hij aan dat hij nog een jaar actief blijft in Waalwijk. Zojuist heb ik de gemeenteraad van de gemeente Waalwijk medegedeeld... dat ik over een jaar op 2 juli 2021 mijn ontslag bij koning Willem-Alexander wil indienen. Zo zegt hij. Dat hij nu zijn afscheid aankondigt, betekent niet dat hij gaat afbouwen. Ook het komende jaar gaat hij ervoor, want de gemeente Waalwijk is het dubbel en dwars waard. Zo zegt burgemeester Nol Kleingeld. Ad de Kroon gaat per maandag 6 juli aan de slag als de nieuwe tijdelijke gemeentesecretaris van de gemeente Loon op Zand. Dat meldt de gemeente. De Kroon vervangt Koen Derks, die op donderdagavond 2 juli is geïnstalleerd als wethouder bij de gemeente Krimpen aan de IJssel. De Helmondse De Kroon brengt onder meer ruime ervaring als gemeentesecretaris met zich mee. Zijn tijdelijke aanstelling zorgt ervoor dat de gemeente het komende jaar de tijd heeft om op zoek te gaan naar een geschikte vaste gemeentesecretaris. Ante Kroon ging drie jaar geleden met pensioen. Daarvoor was hij onder meer gemeentesecretaris in Veldhoven en Helmond. Als gemeentesecretaris ondersteunt de Kroon burgemeester en wethouders en leidt hij de gemeentelijke organisatie. Ondanks dat kermissen weer zijn toegestaan, is er vooralsnog geen kermis in Dongen. Die stond gepland van 10 tot en met 14 juli. Dongen bekijkt of de kermis verplaatst kan worden naar vrijdag 14 tot en met dinsdag 18 augustus. De gemeente Dongen en de organisatie Kermis Dongen kwamen de afgelopen dagen tot de conclusie dat organiseren van de kermis in juli te kort dag is. Om de kermis goed en veilig te organiseren. Door uit te wijken naar augustus is er meer voorbereidingstijd om verschillende scenario's verder uit te werken, al dus de gemeente Dongen. Zodra duidelijk is of de kermis in augustus definitief doorgaat, maakt Dongen dit bekend. En dit was het. Meer nieuws vind je op onze website langstraatmedia.nl. Funknight. in Singleton. Daar openen we deel 2 van Langstraat van Funk Night, aflevering 137 mee. Een souvenir nu. Take a André Simon. It's almost time to go. Dance Electric 85. Dance the dance electric. The rhythm is love. blind. Love your enemies. There isn't much time. There isn't much time. Look, our world is falling. A rhythmless house of blinded prophecy. Here, a master calling. This isn't what it wanted us to be. We got to dance. It's electric. Listen to the rhythm of your soul. Dance, dance electric. Better love each other. It's almost time to go. Don't, don't make you happy. give another someone your own smile. Dance. It's electric. Never mind your hatred. Try a brand new style of dance. Dance electric. Listen to the rhythm of your soul. You gotta Dance. Dance electric. Better love each other. Summer's time to go. We, we love, love. The light of truth will shine and you will Why you got to dance? electric. Listen to the rhythm of your soul. You got to dance. electric. You better love each other. It's almost time to go. Oh, see the light inside of us. life as don't you let your life go dark, my love. It's the only life that you will ever have. Why don't you dance, dance electric? Listen to the rhythm of your soul. Dance, dance electric. heel bizar inderdaad. <laughs> Luister naar de funky en hier is Herb Albert en Janet Jackson. Diamonds. 11 voor half 7. Langs hadden we Funk Night is het tot 7 uur. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. hier. Cap Bands, Early in the Morning was uit 1982, komt dat. Terug naar de playlist die belangrijk staat op Funk Night. Confunction is dit. Take it to the wax. Precies half zeven hier belangt staat op hem. freestyle van Seabank was dat. Je luistert naar de funky, hier is Tourist. Hooked on you. 7 over half 7. Een en Fun Night, Souvenir. Narada Michael Walden is dit. And reach out. Roy Burgess en niemand minder. Heartbreaker was dat uit de playlist en daar komt ook deze plaat vandaan. Sherilyn. If You Were Mine. Dit is Langstraat FM Funk Night. hier bij The Funky. I think I love you. I think I love you. Dat zingt Unique. You make me feel so good. 6 voor 7. I think I love you. Maar zat er een Funk Night voor deze 4 juli, 4th of July. Zit erop. Dadelijk na het nieuws van 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Tot 9 uur kun je dan genieten van de allerbeste popmuziek. gaan eruit met Unique, zoals ik al zei. Souvenir 1984. You make me feel so good. Volgende week zijn we er weer tussen 5 en 7 hier op de zaterdagavond op Langstraat FM. Bedankt voor het luisteren.